Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtmacht heeft voor het eerst aanvallen uitgevoerd op islamitische staat in de buurt van Bagdad. Gisteren zijn ten zuidwesten van de Iraakse hoofdstad meerdere bommen gegooid op stellingen van de terreurgroep, zegt de Amerikaanse legerleiding. De luchtaanvallen luiden een nieuwe fase in van de strijd tegen IS. Tot nu toe voerden de Verenigde Staten alleen luchtaanvallen uit in het noorden van Irak. Irak zelf vindt het niet goed dat Iran niet welkom was op de internationale top over de islamitische staat. Minister van Buitenlandse Zaken, Jafari, noemt het besluit betreurenswaardig. Gisteren kwamen in Parijs 30 landen bijeen om te praten over een internationale coalitie tegen IS onder leiding van de VS. Iran en Syrië waren niet uitgenodigd. In Den Haag worden tienduizenden mensen verwacht voor Prinsjesdag. Ze hopen een glimp op te vangen van de Gouden Koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Vanmiddag leest de koning in de ridderzaal de troonrede voor... en overhandigt minister Dijsselbloem de begroting aan de Tweede Kamer. Veel plannen en cijfers zijn vorige week al uitgelekt. Nederlandse universiteiten zijn gestegen in de internationale top 100. In de jaarlijkse randlijst staan opnieuw zes Nederlandse universiteiten... maar ze staan hoger dan in 2013. Grootste stijgers zijn de universiteiten van Delft en Amsterdam. Delft stijgt 9 plaatsen van 95 naar 86. Amsterdam 8 van 58 naar 50. De UvA is daarmee de beste van Nederland. De ranglijst wordt opnieuw aangevoerd door het Massachusetts Institute of Technology. Het weer, hier en daar nevel en mist. In de loop van de ochtend lost de mist op, waarna de zon geregeld schijnt.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 En op de A7 Horenzaandam bij Purmerend 2. 3 kilometer op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld-Giezendam. En op diezelfde A15 maar dan verder in de richting van Europoort tussen Charloes en het knooppunt Benelux ook 2 kilometer.